Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is bijna gedaan met de coronamaatregelen. Geen anderhalve meter afstand meer, clubs en kroegen kunnen weer tot in de vroege uurtjes open... en het mondkapje kan de vuilnisbak in. Vanaf volgende week vrijdag wil het kabinet door bijna alle coronaregels een streep zetten... Voor festivals gaat 1G gelden, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Vanaf 500 eh, man, evenementen vanaf 500 man, daarvoor gaat gelden dat je je vooraf moet laten testen. De versoepelingen gaan in op 25 februari, als carnaval begint. De burgemeesters denken dat er voor het eerst in coronatijd weer een beetje carnaval gevierd kan worden. Amerikaans ambassadepersoneel in Oekraïne verkast uit hoofdstad Kiev. Er staan steeds meer Russische militairen aan de oostgrens. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is het aantal troepen dramatisch versneld. Veel mensen die op de Amerikaanse ambassade werken zijn al weg, maar een klein deel blijft in Oekraïne. Amerika houdt er serieus rekening mee dat Rusland de komende dagen binnenvalt. Het was even schrikken voor mensen in een discotheek in Amsterdam dit weekend. Een man van 31 stond daar te dansen toen hij ineens een vuurwapen liet vallen. Beveiligers van de club zagen het en riepen snel de politie erbij. Die hebben de man meegenomen. Hij zit nu nog vast omdat nog onderzocht wordt wat hij met, met het wapen deed. En meteen veel actie op de winterspelen in Peking op de vroege ochtend. Met eerst de finale van het snowboarden op de Big Air. Dat onderdeel wordt je vanaf een hoge schans gelanceerd om een goede trucsprong of salto te laten zien. Het ging de eerste twee pogingen prima voor Niek van der Velde. 1, 2, triple cork. En hij zit hem wel hier. Ja, netjes. 1, 2, triple cork. En dat is hem. Ja, ja. Hij heeft hem weer. En die landing is perfect. Maar zijn laatste poging ging niet goed. Daardoor geen medaille, maar een zesde plek voor Van der Velde. Bij de schaatsvrouwen stond de ploegenachtervolging net op het programma, maar ze verloren in de halve finale. Alleen de bronzen medaille kunnen ze nu nog halen. Het weer nog, is droog. Op veel plekken schijnt vanochtend het zonnetje. Vanmiddag wordt het grijzer en trekt er vanaf zee regen over. Het wordt een graad of 9 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is nog altijd dicht bij knoop het Rotterpolderplein na een kettingkopbotsing. En verkeer wordt bij Beverwijk al omgeleid via de A22 en de N208. Er staat 5 kilometer file tussen Beverwijk en knoop Velzen op die A22. In de omgeving loopt het ook helemaal vast op de N197 Beverwijk-Heemskerk bijvoorbeeld bij Velzen Noord. Op de N203 Alkmaar Amsterdam bij de aansluiting met de A9. 5 kilometer in beide richtingen. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat 3 kilometer file bij Leimuiden.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 Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! VIP, cause you know I gotta shine. Oh shit! I'm Fergie Ferg, give me love you long time. Oh shit! Reason that I didn't wear these shoes.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 Shelter from a broken paradise. Couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, know. they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king.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 om de hoge energierekening te kunnen betalen. Dat zegt de koepel, de PO-raad, tegen BNR. Omdat scholen vanwege corona meer moeten ventileren... wordt er ook extra gestookt. Tennisser Novak Djokovic mist liever belangrijke toernooien... dan dat hij een coronavaccinatie neemt om te mogen meedoen. De nummer 1 van de wereld zegt dat hij geen antivaxer is... maar het recht op het maken van eigen keuzes belangrijk vindt. Amerika vraagt Honduras om de arrestatie en uitlevering van oud-president Hernandez. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel.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 How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do you burn the same? you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do you burn the same when I? Hoping maybe you could tell me now.